Uit onderzoek blijkt dat hier snel maatregelen genomen moeten worden. Als dat niet gebeurt, ontstaan op dit deel van de A27 en op de kruisende A2, A12 en A28 nog meer en langere files. Voor de snelwegen in de driehoek Amersfoort-Hilversum-Utrecht heeft het kabinet 800 miljoen euro vrijgemaakt. De A28 komt na de zomer aan de beurt. Daarna volgt de A1 en na 2015 wordt knooppunt Hoevelaken aangepakt. In heel Nederland gaat binnen een jaar bij 30 projecten de schop in de grond. 10 projecten zijn binnen een jaar al klaar. De hoofdredactie van het tv-programma EO Netwerk vindt dat het VVD-leider Rutte zou sieren als hij excuses aanbiedt voor zijn uitlatingen over de werkwijze van Netwerk. Rutte beschuldigde de redactie van Netwerk gisteravond van tendentieuze journalistiek en voegde daar volgens de redactie nog een fors aantal onwaarheden aan toe. Dat gebeurde nadat hij was geconfronteerd met de effecten van het VVD-programma op een drietal huishoudens. Een docent van de Business Universiteit Nijenrode had uitgerekend dat een bijstandsmoeder en een gezin met een gehandicapt kind er bij de VVD fors op achteruit gaan, terwijl een adviseur met een inkomen van 180.000 euro er geld bij krijgt. Volgens Rutte kloppen de cijfers van geen kant en heeft de EOM de berekeningen pas heel laat laten zien. De EO ontkent dit ten stelligste. Olie- en gasconcern Shell neemt een Amerikaanse producent van aardgas over. Het Nederlandse bedrijf betaalt een kleine 4 miljard euro voor East Resources, een bedrijf dat gas wint uit rotslagen. Door de koop stijgt Shell, krijgt Shell onder meer toegang tot een rotsgebied in het noordoosten van Amerika, dat naar verwachting veel gas zal opleveren. In Amerika is nu nog een vijfde van al het gas afkomstig uit rotslagen. Aangenomen wordt dat de vraag naar dat soort gras de komende jaren sterk stijgt.